Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden is televisiemaker Aart Staartjes overleden. Hij raakte vrijdag zwaar gewond bij een verkeersongeval... en overleed aan zijn verwondingen. Met de kinder- en jeugdprogramma's van Staartjes zijn generaties opgegroeid. Veel mensen kennen hem als de nukkige meneer Aart uit Sesamstraat. Maar ook was hij in de jaren 70 en 80 bedenker van baanbrekende jeugdseries... als de Stratenmaker op Zee Show JJ de Bom, voorheen de kindervriend, de film van Ome Willem en Het Klokhuis. Ook was hij bijna twintig jaar lang gastheer bij de intocht van Sinterklaas... en speelde hij in de tv-series Mevrouw de Minister en Walt. Aardstaartjes is 81 jaar geworden. In Teheran wordt opnieuw gedemonstreerd. Betogers eisen het aftreden van militaire en politieke leiders... na het neerhalen van een Oekraïns vliegtuig. Maar ook voorstanders van het Iraanse regime zijn de straat op gegaan. Veiligheidstroepen zijn in grote getalen aanwezig. De Amerikaanse president Trump heeft via Twitter de Iraanse leiders opgeroepen geen geweld te gebruiken. Ook eist hij dat het internet weer wordt opengesteld en dat journalisten hun werk vrij mogen doen. Schaatster Jutta Leerdam is op het EK afstanden in Heerenveen kampioen geworden op de 1000 meter. Ze reed een persoonlijk record. Op de ploegenachtervolging had Nederland ook succes. Daar won zowel de Nederlandse mannen- als vrouwenploeg goud. Op de 1000 meter bij de mannen was er nog zilver voor Thomas Krol en brons voor Kai Verbij. De Rus Kulishnikov ging er vandoor met goud. De Servische tennisploeg heeft de eerste editie van de ATP Cup gewonnen. Onder leiding van Novak Djokovic wonnen de Serviërs in de finale in Sydney met 2-1 van Spanje. Onder meer door een overwinning van Djokovic op Rafael Nadal. Na de winst in, de beslissende, in het beslissende dubbelspel was Djokovic in tranen. Hij noemde de overwinning voor zijn land met zijn vrienden... een van de mooiste momenten in zijn carrière. Het weer, bewolkt, vooral in het noorden regen.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 En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort?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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el after party. Es el rampa. de la pista, venteame lo que sea. I like you, pum, pum, girl.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 by storm you? How you going? To San Francisco. I'll take you back to 1969. Let's hit the city. ZFM. you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate.